Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan terreurgroepen veel te soft heeft aangepakt. Hij vraagt zich af hoe de Belgische autoriteiten verantwoording zullen afleggen... voor fouten die ze hebben gemaakt waardoor IS-terroristen konden toeslaan in Brussel. De Belgische autoriteiten lieten Bakrawi gaan, ondanks waarschuwingen van Turkije. Bakrawi blies zich dinsdag op op de luchthaven van Zaventem. Bij een Amerikaanse luchtaanval is deze week de tweede man van IS omgekomen. Het is Al-Qadouli. Ook zou een aantal andere hoge IS-functionarissen zijn gedood. al kadouli was een van de meest gezochte terroristen ter wereld. en zat in 2012 in Irak gevangen, sloot zich daarna aan bij IS in Syrië. De douane heeft in de haven van Antwerpen 5000 kilo cocaïne onderschept... die bedoeld was voor de Nederlandse markt. De drugs heeft een straatwaarde van 150 miljoen euro. De politie maakte inbeslagname bekend... omdat er wordt gevreesd voor liquidaties in de onderwereld... na het verdwijnen van de partijdrugs. drugs. De cocaïne was verborgen in een container met ananassen... die waarschijnlijk vanuit een Zuid-Amerikaans land is verscheept. De container is daarna doorgelaten om te kijken waar die naartoe ging. Dat bleek Drimmelen in Noord-Brabant te zijn... waar de politie twee mannen heeft opgepakt. De gisteren overleden Johan Cruijff is vanmiddag gecremeerd in zijn woonplaats Barcelona. Op verzoek van zijn vrouw was het een afscheid in besloten kring zonder een dienst. Volgens de Spaanse wet moeten mensen binnen 48 uur na hun overlijden begraven of gecremeerd worden. Op verschillende plaatsen zijn registers geopend, onder meer in het Amsterdam Museum. En vanaf morgen liggen er ook registers in de Amsterdam Arena en in Camp Nou, het stadion van Barcelona. Het weer, vanuit het westen opklaringen, vanavond helder, vannacht temperatuur rond het vriespunt. Morgen overdag droog met geregeld zon, dan wordt het 12 tot 15 graden. Tijdens de Pasen is het wisselvallig met op zondag buien met kans op onweer.